Gif is terechtgekomen in het veevoer van die bedrijven. De schade loopt in de miljoenen. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Plaatselijk mistig, in de noordelijke helft van het land lichte vorst... waardoor het glad kan zijn.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 Van een vol jaar. Van een vol jaar. Eurohit. Ja, goedemorgen. Dit is de Eurohit Top 100. De 100 populairste platen van het afgelopen jaar. Nou, hoe komt de Eurohit tot stand? Elke week zijn er punten te verdienen in de Euro Breakdown. De eerste plek krijgt 40 punten en de laatste plek 1 punt. Aan het einde van het jaar heb je dus een hele mooie lijst. Maar wat als je dezelfde aantal punten hebt? De, de plaat die het minste week nodig heeft om gehad om aan die punten te komen, staat bovenaan. De plaat die het hoogst in de lijst is gekomen, staat bovenaan. Of de plaat die het langst op die positie heeft gestaan, die staat bovenaan. De top 100 duurt van 10 tot 6, van 12 tot uh, eh, 2 hoor je Maurice. Van, uh, eh, 4 tot, uh, van 2 tot 4 draait Rob de platen. Met Rudy Nicola. En Shores is de afsluiter van 4 eh, tot 6 met de finale. met de finale van de top 100. Maar nu eerst eh, ja, de komende twee uur. Je hoort 100 tot en met 76. Mijn naam is Rudy Nicola en beginnen met een plaat die 10 weken in de lijst stond. Met als hoogste positie nummer 1. Snow Patrol Unbedded Noord-Ierland bag in 2009 en nummer Just Say Yes Dit is nummer 100.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 Solo stond 14 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 11. Op nummer 99 met 225 punten totaal. IS en Solo. We gaan verder met nummer 98 in de lijst. James Blunt had in 2005 zijn eh, grote doorbraak met het nummer You're Beautiful. Maar daar bleef niet alleen bij. Ook het nummer Wise Man in 2006 en 1973 in 2007 waren populaire nummers. In 2010 bracht James Blunt een nieuw album uit genaamd Some Kind of Trouble. Het vrolijke Steden Night was de eerste single die van deze cd afkomt.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 Ze werd het natuurlijk steeds populairder en kwam in vele hitlijsten. In de Euro Breakdown stond nummer 10 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 3 met 220, 228 punten op nummer 97 Owl City en Fireflies. We gaan verder met nummer 96 in de lijst. Hij mocht er niet uitgeroepen zijn tot beste DJ van de wereld. Toch kwam 2009 de boeken in als het jaar van David Guetta. De Franse DJ pro, eh, slash producer realiseerde een doorbraak in Amerika met zijn hit Sexy Bitch. Daarna scoorde hij ook nog een dikke hits met When Love Takes Over en One Love. Maar boven alles produceerde de Fransman de grootste hit van 2009 I Got A Feeling van de Black Eyed Peas. In 2010 gaat David Guetta gewoon verder waar hij gebleven was. De vierde single van zijn album One Love heet Memories. Dit werd een enorme hit in heel Europa en dus ook in Nederland. Memories stond totaal 15 weken in de lijst met op de hoogste positie nummer 11. Met 229 punten is dit David Guetta featuring Kid Cudi op 96 is dit Memories.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 Negen jaar later kwam ze met een nieuw album uitgenaamd Save Me San Francisco. Dus ook een nieuwe single Hey Soul Sister. Dit nummer werd de comeback van Train in het jaar 2010. Hey Soul Sister vind je later terug in de lijst, maar het bleef niet alleen bij Hey Soul Sister. De tweede single If It's Love, een beetje een soft rock nummer, stond het al 12 weken in de lijst met als positie nummer 8. Hij heeft een totaal van 32 punten. Op nummer 95 hoorde je Train en If It's Love. We gaan door met nummer 94 in de lijst Jason Mraz, een Amerikaanse zanger in 2008 een album uitgebracht genaamd We Sing, We Dance and We Steal Things. I'm Yours, Lucky en Make It Mine waren bekende hits van deze cd's. Ook Butterfly staat erop en laten er net een nummer 94 in de Eurohit Top 100 zijn. Het nummer stond 11 weken in de lijst met de hoofdpositie nummer 8. Dit is op nummer 94, Jason Mraz. Dit is Butterfly.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 Later werd het een single. Nu gaat er uiteindelijk een echt officiële eh, komen. Dat, die was dus gekomen. Better Than Love. Dit nummer laat horen waar de band goed in is. Meng Joy Division met die Pesh Mode en New Order. En je krijgt eigenzinnige synthesizer muziek van de band uit Manchester. Ook de nummer kent weer een ijzersterke fijn en mooie melodielijn. Hiermee zou de belofte van 2010 wel eens uit kunnen komen. En het is echt, echt goed gelukt. Ze zijn in 2010 ook met een heel nieuw album gekomen. Zelfs genaamd Happiness. Nummer 93 in de lijst is dus de debuutsingle van Hurts. Better Than Love. Met 236 eh, punten. We gaan verder met nummer 92 in de lijst. Want uh, Katy Perry scoort momenteel hit na hit. Na California Girls tot een van de zomerhit is bestempeld. Is Tina Dream een na-zomerhit geworden. Ook in Nederland is die single nog steeds op weg naar de top. De derde single, Firework, is hoe kan het ook anders een enorme hit geworden.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 Kylie Minogue staat op nummer 90 met 243 punten. We gaan even terugkijken wat we het afgelopen, ja, afgelopen 10 platen hebben gehad. We trapten af met uh, nummer 100 natuurlijk. Snow Patrol en Just Say Yes. Daarna kwam IS en Solo op nummer 99. James Blunt met Stay the Night op 98. 97 Owl City met Fireflies. Memories van David Guetta stond op 96. Eh, If It's Love eh, van Train tot op 95 in de lijst. Op 94 Jason Mraz met Butterfly. Kregen op 93 de Britse band Hurts and Better Than Love. Op 92 Katy Perry en Firework. 91 Mark Ronson en Bang Bang Bang. En het Kylie Minogue en Get Out of My Way op nummer 90. De hele, hele dag lang gaan we een beetje terugkijken op het afgelopen jaar, 2010. En zo gaan we ja, elk uur een aantal maanden eh, terugkijken. En we beginnen natuurlijk met de maand januari. Haiti. Het nieuws wordt deze maand beheerst door de aardbeving Haiti. Het menselijk leed is bijna onvoorstelbaar. De hele wereld komt in actie om Haiti te helpen. Ook het Irak-rapport was een eh, ja, berucht, eh, berucht nieuw, eh, nieuwsje in 2010. Premier Balkenende krijgt het rapport over de Irak-oorlog overhandigd door commissievoorzitter David. Er staan harde conclusies in. het kabinet valt er bijna over. Culemborg, roadblocks, tientallen ME'ers en een samenscholingsverbod. Culemborgse woonwijk Terweide verandert in een vesting, bots, eh, eh, in een vestig. Eh, botsing tussen Molukse en Marokkaanse jongens zijn volledig uit de hand genomen. En weet je nog, het winterweer. Het was extreem koud in Nederland. Het koudste januari maand ooit. Auto's geleden van de weg. Automisten staan urenlang in de Philips. Maar er is natuurlijk ook plezier op de slee en op de schaat kilometerheffing. Het lot van de kilometerheffing in handen van de leden van de ANWB. Met het voornemen maakt minister Eurlings van het Verkeer zich niet populair in de Tweede Kamer. En het laat de Saap en Spijker. De Zweedse auto-gigant Saab komt in Nederlandse handen. Het voelt een beetje als de buurtsoeper die Ahold overneemt. Het kleine Spijker wordt de baas bij Saab. We gaan verder met de lijst. Nummer 89 wordt ehm, met haar kenbare stemgeleid die was geschikt is voor soul als pop. Uh, ja, zorg Pixelot altijd eh, voor haar nummers die radiovriendelijk zijn. Zo is ze ook op een moment stoer op de single Mama Doe. En de andere is ze weer geloofwaardig en dramatisch in Cry Me Out. Een goed voorbeeld is eh, van een veelzijdig talentvolle popartiesten. In maart released, uh, eh, releasede Lott haar vierde single van de album Turn It Up. Uh, Gravity is een rustig popnummer waar Lott stem goed tot zijn recht komt. Samen met een prachtige clip waarin eh, de tijd stil lijkt te staan, is de hit zo goed als gegarandeerd.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 We gaan eh, naar de laatste plaats van, eh, ja, van dit uur. Op nummer 88 staat een eh, Filipijnse zangeres genaamd Charisse. En heeft 2010 haar debuutsingle afgeleverd. De jonge zangeres is 18 jaar, zingt Pyramid samen met Ayes. Pyramid stond 13 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 11, nummer 88. pyramid. We stand together to the very end. There'll never be another love for sure. I as I shall let we go. Stones, heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom up. Even in a desert storm. Sturdy as a rock we hold. to a place I know. We're going down in history.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 De rivier brengt veel smeltwater uit Frankrijk en België met zich mee. Ook in Wallonië leidde het smeltwater en de aanhoudende regen tot overstromingen. Vooral inwoners van de provincies Luik en Luxemburg hebben er last van. Daar kreeg de brandweer tientallen meldingen van ondergelopen straten en kelders. De ANWB is verbijsterd dat er geen nachtvluchten met traumahelikopters in Amsterdam en Groningen mogen worden uitgevoerd. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur geeft er geen vergunning voor. Hij vindt het niet veilig. De ANWB en de betrokken ziekenhuizen wijzen erop dat het ministerie van Volksgezondheid juist voorstander is van nachtvluchten. De ministeries spreken elkaar tegen, zeggen ze. Op het spoortraject tussen Woerden en Bodegraven hebben dieven 80 meter koperdraad weggehaald. Ze sloegen op de vlucht toen ze monteurs zagen die door de diefstal een melding hadden gekregen van een storing. De politie startte een zoekactie, maar de daders zijn nog altijd spoorloos. Wel werd er een auto gevonden met gereedschap. Het treinverkeer tussen Woerden en Alfa aan de Rijn heeft door de diefstal vannacht tijdelijk stilgelegen. In Groot-Brittannië zijn extra agenten ingezet rond openbaar vervoerknooppunten. De terreurdreiging is er opgeschaald tot het op één na hoogste niveau. Het is een voorzorgsmaatregel, zegt Scotland Yard. Een concrete aanleiding is er niet. Mogelijk heeft de maatregel te maken met de toenemende